Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land. Dat blijkt uit de AD-misdaadmeter. Maastricht is net als vorig jaar tweede en Rotterdam derde. Amsterdam is vooral onveilig door het aantal gevallen van zakkenrollen, mishandelingen en straatroof. In de top drie van veiligste gemeenten staan Capelle, Korendijk en Zuidhoorn. De veiligste gemeente wordt vanavond bekendgemaakt in het NPO 1-programma De Nationale Misdaadmeter. Bij politiek lastige kwesties komen in Nederland de mensenrechten vaak op het tweede plan. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in het jaarrapport. Als voorbeeld noemt het college het bed-bad-brood-akkoord over de afgewezen asielzoekers. Ondanks het akkoord zijn hun problemen nog niet opgelost. Daarnaast leidt de vrees voor aanslagen tot schending van de mensenrechten, zegt het college. Zo kan de overheid soms maatregelen nemen zonder toetsing van de rechter. In de Amerikaanse staten Texas en Arkansas zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen door tornado's. De wervelwinden bereikten snelheden tot 225 km per uur. Ziekenhuizen telden meer dan 40 gewonden, vier van hen zijn er slecht aan toe. Een stel van rond de 30 kwam om het leven toen hun staakerven door een tornado werd gegrepen. Hun eenjarige dochter bleef ongedeerd. Een schilderij van Pablo Picasso heeft op een veiling in New York het recordbedrag opgeleverd van ruim 179 miljoen dollar. Veilinghuis Christie's had gerekend op een bedrag van 140 miljoen. Het gaat om het werk Les Femmes d'Alger. De koper blijft anoniem. Het vorige recordbedrag, 142 miljoen dollar, werd eind 2013 betaald voor een werk van Francis Bacon. Het weer nog komende uren in het zuidoosten nog een bui. Verder geregeld zon. In de noordelijke helft van het land meer wolken en later een enkele bui. Het wordt 15 graden in het noordwesten tot 21 in Limburg. Morgen zonnig bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.